Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt vandaag weer een hokje induiken om te stemmen voor het Europees Parlement dit keer. Deze student in Utrecht heeft nog niet gestemd. Nee, nog niet. Ik twijfel ook nog een beetje. En eh, hoe ga je je vandaag verder informeren? Ehm, nou, ik wil sowieso nog een eh, paar doen en gewoon veel artikelen lezen. Ik zag op de NOS ook trouwens zo'n ehm, ja, kieswijzer ding. Met, kun je op elke eh, partij iets van informatie vinden. Dus daar wil ik nog even naar kijken. Nou, heeft u nog even de tijd voor. Stemmen kan tot 9 uur vanavond. In andere Europese landen wordt dit weekend pas gestemd. Steeds meer kroegen, restaurants en winkels moeten dicht... omdat er ongedierte rondkruipt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft dit jaar tot nu toe 35 zaken gesloten. Dat zijn er meer dan in heel vorig jaar. Volgens de inspecteurs ging het vooral om muizen... maar er zijn ook veel ratten en kakkerlakken gespot. We zijn hard op weg naar een ongelukkenrecord met fatbikes. Vorig jaar ging het 59 keer mis. En in de eerste vier maanden van dit jaar zijn we al op de helft daarvan. De teller staat nu op 33 crashes. Volgens artsen zijn er niet alleen steeds meer ongelukken. Ze zijn ook vaker behoorlijk ernstig. In de helft van de getelde ongelukken zat er een kind op de fatbike. En oud-wielrenners Laurens ten Dam en Thomas Dekker hebben in Amerika in de bak gezeten. Ze waren in Oklahoma voor een gravelrace. Na een training stonden ze zich om te kleden en af te spoelen op een parkeerplaats. Een voorbijganger dacht dat ze een homostel waren en belde de politie... omdat hij het maar onfatsoenlijk vond. De fietsers werden opgepakt voor onfatsoenlijk gedrag, vertellen ze in de podcast Live Slow, Ride Fast. Eigenlijk werd ons niks gevraagd. Nee. Het was alleen een, een beschuldiging van die meneer. Was er nog tegen... Was, was er nog... Uh, en ik kijk vooral even naar jou. Ah. Had jij, nog, had jij nog de behoefte? niet, met vijf, vijf pistolen. Nee, maar dat je discussie wilde zo. de meesten hebben een IQ van een garnaal en die hebben wel een gun op, zak. Dus, dus het eh, was gewoon gedwee mee. Nee, je, staat wel... Uh, het is maar we waren wel stil hoor. Ja. Ja, ze zaten 10 uur in de cel en moesten een borg van 185 dollar per persoon betalen. Daarna werden ze uiteindelijk vrijgelaten. Het weer nog, bijna overal droog en af en toe wolken en af en toe zon. Alleen in het noorden is er kans op een buitje. Het wordt 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen wordt nog langzaam gereden over de N9 Den Helder-Alkmaar... bij Pet en 5 minuten vertraging.